Frankrijk en een aantal bedrijven in Nederland krijgen meer gas uit Groningen dan ze nodig hebben, blijkt uit onderzoek van de NOS. Daardoor kan de hoeveelheid gas die in Groningen gewonnen wordt mogelijk sneller naar beneden dan gedacht. Dit is belangrijk omdat de gaswinning vanwege de aardbevingen flink moet worden teruggebracht. Verschillende Nederlandse bedrijven zeggen tegen de NOS dat ze mogelijkheden zien om versneld van het Groningen gas af te stappen. Ze kunnen in hoger tempo verduurzamen of overstappen op een ander soort gas. Vanwege onderhandelingen die erover lopen met het ministerie willen ze er niet hardop over praten. Twee leden van Forum voor Democratie die zijn geroyeerd omdat ze het partijbestuur zouden hebben willen overnemen, hebben bijval gekregen van drie voormalige kandidaat-Kamerleden van de partij. In een brief die NRC heeft gepubliceerd schrijven de drie dat een grote groep intimie rond partijleider Thierry Baudet al tijden aandringt op meer interne democratie. Ze noemen een reeks incidenten en spreken van een keurslijf en een angstcultuur. Toch zeggen ze dat ze nog volledig achter Baudet staan en dat het bestuur hen voor een inhoudelijk gesprek heeft uitgenodigd. Baudet ontkent dat er onrust is in zijn partij. In de Oost-Taiwanese stad Walin is een hotel gedeeltelijk ingestort na een zware aardbeving. Er wordt vermoed dat er mensen in het gebouw zitten opgesloten. De autoriteiten melden dat er in de regio zeker twee doden zijn gevallen en dat er meer dan 100 mensen gewond zijn geraakt. Ook is de stroom uitgevallen bij honderden huishoudens. De aardbeving had een kracht van 6,4 en vond relatief dicht bij het aardoppervlak plaats op zo'n 10 kilometer diepte. Kijken we nog even naar het weer voor de komende dagen en vannacht.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 That's why I tell you better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert. And I so tired of being here, suppressed by all my childish fears. pain is just too mim.